Ook klopt de info op de borden op stations niet en doen de geluidsinstallaties het niet. treinen op trajecten van regiovervoerders zoals Arriva rijden wel nog. De NS zegt dat ze hard werken aan een oplossing en dat de boel na 5 uur vanmiddag hopelijk weer rijdt. Willem Engel is weer opgepakt. Zijn vriendin heeft het gefilmd. Goedendag Hoi, goeiedag meneer. Auto uitzetten alsjeblieft. Auto uitzetten? Kijk, kom. Wil je even legitimeren? Wat zei je? Wil je legitimeren? Ja, ik wil even van u vragen. Ja? Ik ben bij deze aangehouden. Volgens het Openbaar Ministerie heeft hij zich niet aan de voorwaarden gehouden. Engel wordt verdacht van opruiing, maar mocht die zaak in vrijheid afwachten... als hij niets op social media zou posten en geen strafbare feiten zou plegen. Eh, we waren net onderweg naar de demonstratie waar Willem zou spreken. En we worden weer van de weg geplukt. Zogenaamd schending van de schorsingsvoorwaarden, terwijl die niet op Facebook, niet op Twitter, op geen enkel platform is geweest. Wat Willem Engel nu precies verkeerd heeft gedaan is nog niet helemaal duidelijk. En het is een historische 3 april hier in Nederland. In Winterswijk hebben ze vannacht een natuurijsbaan aangelegd. En dan is het me afwachten wat de natuur mee wil spelen. Tot drie uur was het eh, bijna kansloos om een ijsvloer te maken. En daarna ging de temperatuur snel naar beneden. En met een goede hoeveelheid water hebben we toch 3 eh, tot 4 mm ijs opgelegd. Ja, voor zover bekend is het voor het eerst in honderden jaren dat je in april kon schaatsen. Eh, deze schaatsers hebben er lekker van genoten. Het is een redelijk absurd gevoel natuurlijk om... Eh, terwijl de een thuis zit te broeden en de, de magnolia dag in zijn bloei staat... om dan op natuurijs te schaatsen. Echt die kwaliteit. Misschien zelfs beter. Ja, het weer. Nou, inmiddels begint het wel echt te dooien. Het is zonnig, er is ook wat bewolking. Her en der valt een bui en het is een graad of zeven. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB.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 Ik heb duizend concurrenten voor de aandacht tussen jongens in een pak Maar misschien wordt zij wat anders voor vanavond Ja, zij doet super high class Weet alles van finance Heeft een super fine ass En ik loof dat Ja, ze spreekt vier talen Drink martinis als water En alleen haar ogen zijn al sutra. Wat moet ik doen, schat? Eh, eh, ik heb niet eens een goed pak eh, Maar als je met me mee last van finance Heeft een super fine ass en ik loof dat Ja, ze spreekt vier talen Drink martini, saus, water en alleen haar ogen zijn al Kama Sutra Wat moet ik doen, ZFM. this is too deep. Too deep. I gotta change the station, so I turn the dial, trying to catch a break, and then. zat op en is blond, dus ik meteen verkocht. Ik ben ook niet van ton. en dansen dat ze kon, is niet normaal. Ze viel meteen op in de zaal, dus ik ging naar haar toe. Ik zei, wat ga je doen? Want wij hebben zo een after met de crew. Je vriendin is oké, okay, schat, neem ze lekker mee. Ik heb een tafel, maar ik fix ze wat twee. En in de weken daarna was alles koek en hij. We hebben ieder weekend weer gedanst. Dus ik neem haar vanavond mee naar mijn favoriete restaurant Het leek zo perfect doordat ze zei Doe mij maar zoete witte wijn en een pizza met ananas Oh nee Wie had dat gedacht? Want nu is het echt niet meer voor mij Ook nog zoete witte wijn bij die pizza met ananas Ik ben zo op haar afgeknapt Het allerliefste sta ik op en ben ik weg, doe ik alles op de pof. Van met alle respect, dik altijd niemand. En ook nog ananas dan. Ze valt door de man maar aan de andere kant. Zou de smaak ook maar een klein beetje beter zijn? Ging ze vast niet eens op date met mij, dat is dan ook weer zo. Al is het nooit weer zo, ik ga naar buiten. En natuurlijk lievert iedereen, verdient een tweede kans. Maar jou neem ik nooit meer mee. Naar een restaurant, leek zo perfect doordat ze zei Doe mij maar zoete witte wijn en een pizza met ananas Oh nee Wie had dat gedacht? Want nu is het echt niet meer voor mij Ook nog zoete witte wijn bij die pizza met ananas Ik ben zo op haar afgeknapt Het leek zo perfect en misschien was het dat ook wel heb ik me niet een beetje aangesteld? Pizza met ananas is discutabel. Maar die zoete witte wijn die moet van tafel. Het leek zo perfect doordat ze zei Doe mij maar zoete witte wijn en een pizza met ananas Wie had dat gedacht? Oh. Want nu is ze het echt niet meer voor mij Ook nog zoete witte wijn en die pizza met ananas ik ben zo op afgeknapt century of lonely nights, waiting for someone to release me.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 Should I leave it there? la vie, toi t'as sauvé la mienne. Si tu savais comme je t'aime, j'ai jamais tant aimé, je te connais à peine. Faut une première à tout et merci d'avoir détruit le corps de maman. Elle s'aimait pas beaucoup, mais c'est pire qu'avant. On a le temps de le faire qu'une seule fois par an. Oh, comme c'est beau le métier de parent. Tu verras, c'est que du bonheur. Tu verras, c'est de la joie. Y'a les couches et les odeurs. Y'a les vomis, les caca et puis tout le reste. Tu verras, c'est d'abord tu m'idéalises Avant que tu me méprises Ok d'accord tu piqueras des crises Ensuite ben, tu feras tes valises Et puis bon débarras, bon débarras, bon débarras Tu diras c'est pas grave ouais mais tu débarrasses Tu débarrasses, tu débarrasses J'ai dit prends toutes tes crasses, allez-y fais des gosses Allez-y fais des gosses classique du bonheur. S'il te plaît, ne nous abandonne pas. Non, mais oui, je sais, ton amour viendra. Quand il sera temps de les faire, toi aussi t'en auras. Tu verras, c'est que du bonheur. Tu verras, c'est de la joie. Y'a les couches, à les odeurs. Y'a les pipis, les caca et puis tout le reste. Puis y'aura papy, aura mamie. Si on est en vie, on gardera le type. Puis on fera caca et puis on fera pipi. Rira bien, ça t'arrivera aussi. Tu verras, c'est que du bonheur.